Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De man die vanochtend een mislukte aanslag pleegde op een kazerne in België... had waarschijnlijk geen terroristische motieven. Volgens het Openbaar Ministerie probeerde hij vijf jaar geleden militair te worden... maar dat mislukte. Vanochtend probeerde de man gemaskerd met een auto het terrein van de kazerne bij Namen op te rijden. Hij reed door de slagbomen, waarna paracommando's op zijn auto schoten. Daarop reed de man weg en vluchtte hij, maar later werd hij toch nog aangehouden. Vier mannen die verantwoordelijk zijn voor de dood van een grensrechter na een voetbalwedstrijd in 2012 zijn door de KNVB voor het leven geschorst. Een vijfde voetballer kreeg een schorsing van vijf jaar. De grensrechter werd in december 2012 zwaar mishandeld na een wedstrijd tussen Buitenboys en Nieuw Sloten. En een dag later overleed hij aan zijn verwondingen. Amnesty International is blij dat koning Willem-Alexander tijdens het staatsbezoek in China publiekelijk de mensenrechten heeft aangestipt. In een toespraak zei de koning dat er zaken zijn waarover Nederland en China het oneens zijn, zoals de mensenrechten. Amnesty hoopt dat de Nederlandse ministers die mee zijn ook de mensenrechten ter sprake brengen. Het eten van bewerkt vlees verhoogt de kans op darmkanker. Dat zeggen onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het gaat onder meer om hamburgers, worstjes en vleeswaren zoals ham en spek. De kans op kanker neemt volgens de onderzoekers met 18% toe. Een vrouw van 30 uit Hoorn moet acht jaar de gevangenis in... omdat ze tijdens een seksspel heeft geprobeerd haar man te doden. Ze had hem vastgebonden en geblinddoekt, vervolgens bewusteloos geslagen... en meerdere malen met een mes gestoken. De vrouw heeft geen 112 gebeld. Ze zegt dat ze zich niets meer kan herinneren van het voorval. De rechtbank zegt dat de vrouw misschien uit angst heeft gehandeld. Ze werd al langere tijd geterroriseerd door haar man. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog, het wordt 14 tot 20 graden. En woensdag is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 5 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade 8 na een ongeluk, maar de weg is wel vrij. En verderop tot aan Zoeterwoude Rijndijk nog eens 3 kilometer langzaam rijden. A12 Utrecht-Den Haag bij Gouda 7. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 5. En richting Rotterdam bij Sliedrecht-Oost 3. A16 Rotterdam-Breda langzaam rijden tussen de Terbrechtseplein en het knooppunt Ridderkerk. A20 Groep van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. En van Utrecht naar Breda de A27 tussen Houten en Noordeloos 13 kilometer. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3.